uur. Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De politie en de douane hebben afgelopen week in de haven van Rotterdam... twee partijen cocaïne onderschept. Vorige week donderdag werd 930 kilo kook gevonden in een container uit Curaçao... die was geladen met gebruikt frituurvet. En woensdag werd een partij van 600 kilo ontdekt in een zeecontainer... gevuld met ananassen uit Costa Rica. De bedrijven waarnaar de containers werden verscheept... wisten volgens de politie vermoedelijk niets van de drugsmokkel. De cocaïne is vernietigd. In de eerste zes maanden van dit jaar hebben veilig thuisorganisaties minder meldingen van huiselijk geweld of kindermishandeling binnengekregen dan vorig jaar. Het waren er 61.000, 3500 minder dan in de eerste helft van 2020, meldt het CBS. Wel werd er meer advies gegeven aan slachtoffers, omstanders of professionals. 67.000 keer, een stijging van 15 bij iets meer dan de helft van de meldingen en adviezen ging het om vermoedens van kindermishandeling. Ook werden er vaak meldingen gedaan van mogelijk geweld door een partner of ex. De nabestaanden van negen zwarte Amerikanen die werden doodgeschoten in een kerk in Charleston... krijgen samen een schadevergoeding van 63 miljoen dollar. Kerkgangers die de aanslag in 2015 overleefden krijgen 25 miljoen dollar. De slachtoffers werden vermoord door de 21-jarige Dylan Roof. Na de aanslag bleek dat hij helemaal geen vuurwapen had mogen bezitten... omdat hij een paar maanden eerder was gearresteerd wegens drugsbezit. Door een reeks administratieve fouten bij politie en justitie... kon Roof toch het pistool kopen waarmee hij later het bloedbad aanrichtte. Het weer. Vanochtend eerst zonnig, later meer bewolking. Vanaf het eind van de middag gaat het vanuit het zuidwesten regenen. Het wordt een graad of 17. Ook zaterdag zacht met circa 15 graden.